Jong met het NOS-journaal. Tegen Robert M., de hoofdverdachte in de 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist. Robert M. staat terecht voor het misbruik van 67 kinderen in kinderdagverblijven bij hem thuis en op oppasadressen. En van het maken van beeldmateriaal van het misbruik van 31 slachtoffers. De officier sprak van een uitzonderlijke eis voor een uitzonderlijk delict. Het OM rekent hem zwaar aan dat hij tijdens de rechtszaak geen enkel berouw toonde en dat hij zijn eigen belang boven dat van de kinderen stelde. Tegen de partner van Robert M., Richard van O., werd 12 jaar geëist. Het Britse omroepbedrijf BCIB erkent dat in twee gevallen toestemming is gegeven voor het hacken van de e-mail van particulieren. Volgens BCIB-baas Riley gebeurde dat in beide gevallen in het publieke belang. In het ene geval zijn de e-mails gehackt van Anne Darwin. Haar man was vermist, maar dat bleek een verzinsel om de verzekeringspremie op te strijken. In het andere geval werden mails onderschept van een verdachte pedofiel en zijn vrouw. daarover heeft BCIB nooit bericht. Het bericht in de Volkskrant over de positie van minister Leers is schadelijk voor die krant en niet voor de minister zelf. Dat zei premier Rutte op zijn wekelijkse persconferentie. De Volkskrant schreef gisteren dat de PVV in het Katshuisberaad heeft aangedrongen op vervanging van Leers. Dat werd meteen van allerlei kanten ontkend. Rutte zei vandaag nog eens dat het bericht totale onzin is. Voetbalfans die naar het EK in Polen en Oekraïne gaan krijgen het advies om zich te laten inenten tegen de mazelen. Volgens het EIVM heerst er een mazelenepidemie in het westen van Oekraïne bij de grens met Polen. De supporters krijgen ook het advies zich te laten vaccineren tegen hepatitis A, difterie, tetanus en polio. Het weer, vanavond en vannacht helder. Het koelt flink af. Minima vannacht aan zee rond het vriespunt. Land inwaarts net eronder. Aan de grond ligt de vorst. Morgen eerst zonnig. Smiddags bewolking, gevolgd door regen. Het wordt gemiddeld 10 graden.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 Op de A10 de ring Amsterdam-West richting Zaanstad voor het knooppunt Koenplein 4. A13 Den Haag Rotterdam bij Delft 3 en verderop bij de Alfred Rode Reis nog 3 en bij Kleinpolderplein nog eens 3 kilometer. A15 Europort richting Rotterdam voor het knooppunt Vaanplein 4. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda voor het knooppunt Terbrechtseplein 4 kilometer. A28 Utrecht richting Amersfoort tussen de Uithof en Leuzen-Zuid 12 kilometer. Dat was een aanrijding, alle rijstroken zijn net weer vrij. Op de N3 Dordrecht richting Papendrecht voor de Merwedebrug 3 kilometer heeft te maken met een spoedrit ook richting Dordrecht staat er 3 kilometer, ook dat komt door dezelfde spoedreparatie.